Mautschreurs met het NOS Journaal. In een videoverklaring zegt hij dat hij zich erop verheugt om samen met Clinton campagne te voeren. Obama bedankte de andere presidentskandidaat Bernie Sanders voor zijn bijdrage aan de campagne. Waarschijnlijk hoopte Obama Sanders te kunnen overhalen te staken met die campagne. Maar Sanders heeft laten weten dat hij doorgaat, ook al maakt hij eigenlijk geen kans meer. De oorzaak van de crash van een Zwitserse straaljager bij de vliegbasis Leeuwarden was een botsing in de lucht. Het toestel raakte een andere straaljager, zegt de Zwitserse luchtmacht. De piloot gebruikte zijn schietstoel. Hij is door het glas van een kassencomplex gevallen, maar hij raakt alleen licht gewond. Het toestel kwam neer bij een vijver en vloog in brand, niet ver van het dorp Beetgum. Een aantal gevechtsvliegtuigen voerden vandaag trainingsvluchten uit vanwege de luchtmachtdagen dit weekend in Friesland. In Alkmaar woedt brand bij een handelaar in autobanden. Er is een zwaar gewonde, waarschijnlijk een werknemer van het bedrijf. Bij de brand komt veel rook vrij, maar er zou geen sprake zijn van giftige stoffen. Wel krijgen mensen in de buurt het advies ramen en deuren gesloten te houden. Het vuur bij het bandenbedrijf ontstond rond 7 uur vanavond. Lokale media melden dat er kort daarvoor een explosie was. En bierbrouwer Heineken stapt in de Formule 1. Het gaat om een sponsorschap. De naam van het concern zal niet te zien zijn op Formule 1-bolides. Wel wordt Heineken volgend jaar de naamgever van drie grote prijzen. Ook wordt geld gepompt in de campagne If You Drive, Never Drink. Het sponsorschap van Heineken gaat komende september in... bij de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Heineken zegt dat de stap losstaat van het succes van Max Verstappen. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen vanuit het westen steeds meer bewolking. Maxima tussen 17 en 22 graden. In het westen kan in de avond een bui vallen.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 no shadow on the meek. Love casts no shadow on the poor. Love casts no shadow on the wealthy. Love has no shadow behind closed love cannot be bought. This love cannot be sold. This love's worth more than gold. This love comes from the soul. en dat is dan dus de andere kant. Eh, je hoorde iets, eh, die, die moest ik even... Eh, er was iets nog wat, wat van de najo. Maar dat, dat had te maken met de Bandcamp pagina die nog open staat hier. dus dat, dat was een beetje storend aan het begin van die tweede uur. Dan denk je van, waar komt dat nou in vredesnaam vandaan? Dat komt dus daar vandaan. En dan heb je dus eventjes eh, dat je dus eh, iets eh, van hel. Er staat nog iets van een een of andere pagina open met, met een stuk geluid. maar goed, Love in Blue was dat van Luc Nijman. Het bracht de tijd op 7 minuten over 9. We gaan nog even met Victor praten van de Culture in Memoriam. Um, ehm, I've I saw on the, the SoundCloud page dat that you ehm, were playing music. You, your musical journey started at five years old. Yeah, right. That, that's that, right. That, that's right. Yeah. Um, and uh, there, there also there, there was also uh, here is written um, as the chairman of the board. Yeah. What, what's the, uh, what's the explanation about the chairman of the board? Um, the guys I'm with and the girls the collective of of, um, of, individuals that that makes the culture in memoriam. Yeah, uh, I call them the board ones, and uh, I'm the chairman. You are the, chair the chairman, and uh, the other ones are uh, uh, the, the the members who help you with there the plans? are the board ones. Yeah, All that's right. right. Um, is that also the the reason why you uh, the tracks about the, the, the culture in memoriam, that are all so different. It is not uh, uh, the same. Uh, it's not uh, eh, the, the, the first track is uh, eh, the, the first uh, track is different from the second track. Yeah, there's just like on the album there's 12, 12 tracks and, and they're yeah. very individual and yeah. very independent. And, and when I wrote them and when I when I put together the album, the, the intention was to make like 12 singles. 12 singles, yeah. So they're very different. Yeah. They are indeed. And, and they uh, each, each song talks for itself and it's, um, has, it, has its own point in a yeah. way. Yeah. Um, now you're uh, playing uh, just a minute. Uh, because I have the, to translate it also in Dutch. Um, of course. Ja, het was, eh, want, want ik, eh, ik wil dan doorgaan in het Engels. Maar ik was even vergeten dat er ook <laughs> nog Nederlandse mensen zitten te luisteren naar, eh, naar dit programma. Ehm, ik heb even gevraagd over de chairman of the board. Maar dat heeft te maken van... Nou ja, even nog buiten de uitzending om dat Victor wel houdt van de nodige afwisseling. En dat is ook de reden waarom elke ehm, eh, ja, nummer van eh, de, de Culture in Memoriam eh, verschilt van, van de alle tracks. Dus, dus bijvoorbeeld History's Dust, die we net hebben gespeeld rond half negen, verschilt bijvoorbeeld weer van Hey Ho, die, die je op YouTube ook kan vinden. en dat heeft allemaal te maken dat het op zichzelf staande nummers zijn. Eh, het heeft ook eh, te maken dat, eh, dat elk nummer ook apart benaderd wordt. En dat, dat maakt het eigenlijk ook gewoon dynamisch. En dat is ook de reden waarom hij het zo gemaakt heeft. nou ja, dat, dat is een beetje in het kort het verhaal van, van The Culture in Memoriam. Um, we'll, we'll, we'll, back to, to English. you also playing... an uh, acoustic uh, song here in uh, in our program? Yeah, that was the intention, but but I, I forgot my acoustic guitar at home, so ah. I, I have, we have to improvise a bit in the studio. So it's, it's like doesn't matter. yeah. <laughs> well, we we can call it acoustic, but it isn't. It, it's a it's a it's, a, <laughs> it's aligned electric guitar. Uh, so uh, doesn't matter. Uh, it's uh, the B-side from a track like uh, the, the, the, the last album what you... Uh, yeah, it, it, it, this, this is... I will play the B-side of, of, the song, the mm -hmm. single called We Will Always Love You. And this song that I will play is called Foggy Days in Malmo. All right. And it goes like something like this. Yeah. Well, we do. shot himself on the bus today. It didn't quite notice, and you looked away. But drunk, could have been me. Stuck in shame and bad patterns. You didn't wanna see. Reminder of what that should have. A friend failed at uni today I fucked up my future, I threw it all away. I know it's insane. You only got one chance. Many men, they're men to blame. We failures, we are the quiet ones. Yeah, it's foggy days in Malmo. Kids got grenades, all the youngsters betrayed. So it could be me, but you, you buried my thunder. Yes, it's dark and dark to see. For faith, just pass me the bottle. On the beach in Gaza, there's laughter again. Last year they were shot at and four of them were killed. You know, you can never win. The kids bear their hatred within. You can never win. The kids bear their hatred within. Yeah, it's foggy days in Malmo. The kids got grenades, all the youngsters betrayed. So it should be me. But you, you buried my thunder. Yes, it's dark and dark to see. For faith just pass me the bottle. There's a gang hiding in the mountains today. The lions or Shava are fighting so brave, you know. It should be me but you, you buried my thunder. It's a dark and distant place. Now my heart is a bomb, now my life is a waste. Yeah, my heart is a bomb, now my life is a waste. Yeah, my heart is. That was an eh, intense emotional song. I just heard eh, the lyrics eh, about... I saw someone... Um, uh, get to his uh, early years. And then uh, it was like... He, he, it, it was a, a, picture about his life a movie about his life. That was that was for me uh, the the intention about uh, and the emotional thing about the song. Yeah, uh, it's um, it, it's it's built around uh, short stories. Mm -hmm. each verse start start off with a drunk. Yeah, that that me and my fiance saw on the bus. And, yeah, yeah, yeah. And then I end up with. Uh, singing about uh, Gaza in yeah. Palestine. Yeah. And uh, then all ends with the, um, you know, in Rojava. In, um, I, I, don't know if, the, if you heard about the Kurds fighting uh, yeah, yeah. Islamic State. Yeah, and, but and it was a it was a pretty pretty nice song about uh, the, the, the, lyrics uh, made the song. Yeah, but I, I, I, just uh, saw, saw, some some fragments. Uh, uh, yeah, I, I, when I listen to to to music and and I heard some some words. Then I uh, pro uh, try to imagine about uh, the, the, the, the picture or, or, or something like that. Yeah. And that that was uh, for me what uh, what I heard about this sounds, song. So, sounds like a nice picture. Yeah. Yes. And, well, and the, the, intention is to to, to, to uh, show people and talk yeah. people that we're we're all connected somehow. Yeah. It's, it's, yeah. Um, Ja, dat that was also what I heard. Uh, what I heard about uh, about this uh, song. Uh, we all we are all humans, your, and we all. Your picture was spot on. Ja, alright. Thank you very much. <laughs> ja, ik eh, probeer even het eh, beeld te schetsen. Maar het, eh, het, het gaat over iemand die eigenlijk zeg maar in, een hele tijd terug in het verleden van Malmö is geweest. En ja, het leven eigenlijk aan hem voorbij ziet trekken. Dat is dat is een beetje in het kort de strekking van het verhaal. Ehm, maar ik denk dat, eh, dat als eh, Victor eh, en de band natuurlijk deze dagen ook nog in Volendam gaat optreden... dat hij dan zeker ook nog wat gaat vertellen over de, de, de, liedjes. You will give an explanation about the songs you play in the piers in Volendam. With Dandelion and, and, and One Clueless Friend. You... the Culture memorial will give a show there. Eh, do you also eh, tell a little bit about the, the songs eh, you will play that evening? Yeah. first of all, I have to say that I got a, a really nice set of musicians with me. Yeah, uh, the board ones. Yeah, the board ones. Yeah, yeah but you are the chairman. Uh. <laughs> yeah, <laughs> and and, uh, and, they're the board ones, and they're with me, yeah. and it's it's quite an amazing setup. Uh, lineup. Sorry, yeah, uh, lineup. And uh, we got Isadora playing the, the organs, and Isabella singing, and Martin on the drums, and Don on the bass, and another guy called Matthias is doing the synthesizers. And we're, it's we're, we're heading for a quite huge sound, like yeah. the one on the record, and we're getting pretty close. I guess it's it's um, if you listen to the record before you come to the show, you will, you will uh, here that that we uh, we make it justice uh, and and we make it a bit raw. Yeah. And I'm pretty sure people will will like it. Yeah, and that's uh, that's why, why, I'm very confident that they will do there in Volendam. That's uh, I I will not uh, give you a promise I will guarantee it. <laughs> so that's that's kind. Yeah, that, yeah. That's uh, they they uh, they they love their that kind of music. Uh, uh, we will play the, uh, the, the the track the track which you are playing the B sides. The, the, the, the, sixth track, uh, track, track uh, number six, "We Will Always Love You," but that uh, was the, the B side of that song. Exactly. Yeah. Nou, we, we will play... Uh, uh, we will always love you from uh, history dust so that's uh, that's uh, the the song you now heard here on this radio oh yeah oh yeah oh yeah yeah <laughs> I can play it oh, no, no, no, no, no, I, I just, I just, I just. Oh, I know what I heard, what uh, what I did. Uh, I just started uh, because I had the, the wrong, the wrong channel. There it is. I can there hear it. it is. Yeah. <laughs> Connie wants a haircut with colors, colors he will never have. His mother is blonde, norms in his town don't allow. yelling from shore, but her tongue is swallowed by wind. He's committed fulfilling his dream in a sea of sand. En dat was hem helemaal. Uh, we will always love you. Um, I just uh, said eh, to... Uh, to Victor, there are also a little bit Irish magic. Uh, well, uh, the tempo of the song might might be be a bit yeah. Irish, but, but but I should say that yeah. I've listened a lot to the the Irish rebel folky yeah. folky tunes too. Yeah, so yeah, it might be some something of that. Yeah. Um, what do uh, what, what are your uh, what are your expectations expectations about uh, Holland and the shows which you uh, will doing here in Holland? Well, it, first of all, it's a promotional tour, so yeah. um, and they're not really planned to be fun. Yeah. They're um, they're planned to be hard work, talking yeah. to people and promote your your album. Yeah. Um, but I'm I'm trying. We, we, it's a it's a fun fun gang that, that I'm with, so I'm I'm I'm uh, pretty sure it's gonna be a mayhem um, this weekend. So it's um, we're gonna make it, make the best of it, and uh, it's really really fun to be here. All right. We will uh, uh, thank you very much for uh, thank for, you for the the the the, the, the, the coming to our show, and uh, we'll give you lots of fun Eh, the next few days for the promotional eh, stuff eh, what you're doing for this album. Ja, thank you. All right. Oké, dat was, dat was Victor van, van de Culture in Memoriam. En dat gaat natuurlijk ook over, even over de muziek en de Ierse invloeden die erin zit. zitten. Hij, houdt ook van de, de Ierse muziek. En natuurlijk is het voor, voor de mensen die, die dus naar de Culture in Memoriam willen... Eh, is het eh, de komende drie dagen voor hun uh, behoorlijk hard werk ook. Het is een promotie die, die ze dus doen voor het album wat ze hebben gemaakt. Het is... nou is dit het, het laatst verschenen album wat, wat ze hebben uitgebracht. En ja, ze hebben dus eventjes flink moeten, moeten werken om vandaag ook hier te komen. drie stops. Uh, eh, 9,5 uur. Max Verstappen zou het niet na kunnen doen, maar goed. Um, dat was eh, de uh, Culture Memorial. Thank you very much, guys. Eh, dat was... alright. Um, ik had ook nog iets gezegd over dat de stem van Victor mij een beetje doet denken aan Nick Schuit. Van de Cosmic Carnival. Misschien ben je het wel mee eens, misschien ook niet. Maar dit is Clockwork van de Cosmic Carnival. want zij wil nog steeds hoge ogen gooien bij Giels Talentenjacht. Uh, eh, Gabi Lieve eh, met Hide and Seek. Dat is niet eh, het nummer waar ze dat wil meedoen. Want daar heeft ze een ander nummer voor. En die, die kun je zien. Maar <clears throat> Giel Belen heeft nogal een behoorlijke uitglijder deze week gemaakt. door een opmerking te maken over ja, dikke dames. En daar eh, waren toch eh, de gemoederen een beetje behoorlijk hoog eh, bij opgelopen. Ik ga niet herhalen wat dat, maar dat is het, het woord wat Giel Belen zelf heeft gedaan. En daar bemoei ik me dus verder niet mee. Het is alleen knap onhandig. Dat zeg ik er dan maar eventjes gewoon bij. daarvoor Clockwork van de Cosmic Carnival. Dat heeft te maken met het stemgeluid. Waarvan ik vind dat Victor Hakansson, de, de frontman van de band... de de voorzitter van de verveelde club, om het dan maar zo te zeggen. En eh, de andere bandleden zijn een beetje de, de mensen die zich een beetje vervelen. Meer eh, is het eigenlijk niet. En eh, ze zijn inmiddels alweer onderweg richting Volendam. En de stem die vergeleek ik een klein beetje met Nick Schuit van de Cosmic Carnival. En dat was heel duidelijk te horen met het nummer Clockwork. Want daar is hij, zie prominent dan, die stem van Nick dan. En dat is ook de reden waarom ik hem even gedraaid heb. Nou, eh, wil je die eh, jongens eh, van de, de, de Culture in Memoriam nog treffen... dan raad ik je toch maar echt aan om eventjes naar het verhaal van de King Forward te gaan zitten kijken. Want daar kun je de informatie nog terugvinden. in ieder geval is het de bedoeling dat zij dus komende zondag in de Pius in Volendam... een hele leuke zaal trouwens... Eh, daar hebben ze meer van, eh, van dat werk eh, wat, wat ze kunnen laten horen. Dandelion en One Clueless Friend die spelen dus zondag mee. En voor de rest zullen ze een in-store optreden gaan verzorgen in Amsterdam bij Concerto. Dat, dat doen ze op zondagmiddag. En zaterdag zullen ze naar het oosten gaan reizen van dit land met Alain Fournier. En dan spelen ze Vrijdag in de Volta. Eh, ook met Dandelion. Want eh, de, Volta dat is eh, dan een jongere club in, in Amsterdam. Daar wordt ook gespeeld. Daar zullen, daar zullen ze dan ook spelen. Dat zal morgenavond om 9 uur zijn om het werk te kunnen horen. En eh, ik zou zeker eh, gaan kijken, want uh, eh, Dandelion is bezig met een, met een nieuw album te ontwikkelen. En wellicht zul je daar ook wel het een en ander van gaan meekrijgen. van het nieuwe materiaal wat Dandelion dus verderop in dit jaar. En dat kunnen we dus ook al bevestigen. 13 oktober komen ze hier bij ons langs om het een en ander te laten horen. Wellicht zal in, dat, zog, in dat kielzog ook Alaska mee gaan komen. Nou, dan heb ik eigenlijk al genoeg gezegd. We gaan weer even wat uh, eh, indie-werk eh, draaien. Maar dan uit Dag, zou ik eh, bijna zeggen. De stad waar Ene Boskamp nog wel een beetje verblijft. Ik weet niet of je van deze band gehoord hebt. Maar ja, vroeger was het de beatstad nummer 1. Of dat nou nog steeds zo is. Maar ik vind het nog steeds een, een echt freaky song van de Levi's. En dat nummer dat heet With You. Vicky Zomerdijk heet zij. En eh, ze zal eh, binnenkort haar eindexamen gaan doen. Eh, Whisper to the Sea, dat was haar, ja, haar eerdere EP e die ze heeft afgewerkt. Maar er komt dus nieuw materiaal aan. En ze is bezig op Voor de Kunst, heeft ze dat al, al gepresenteerd. En dus was dat ook de reden en de aanleiding om dan even wat, ja, wat nummer, dat nummer even uit, de, eruit te halen. Whisper to the Sea. Daarvoor hoorde je de Levi's met With You. Eh, we hebben nog, eh, nog, eh, nog zeker nog wel wat nummers wat we kunnen laten horen. Bijvoorbeeld deze. En hij is al ook bij de reguliere programma's doorgedrongen. Yellow Grass and Down to the Water. jongens komen uit eh, Brabant. Box de Ruba heten ze. Backdoor Man, daarvoor Yellow Grass en Down to the Water. Zijn ook alweer uh, geweest bij de grote zenders in ieder geval. Wie dat niet zijn, maar wel in Frankrijk heel erg beroemd. En ook in Rotterdam en ook hier. Zijn de ene dame en de heren van Halfway Station. En dat nummer dat heet The Great Beyond. was nog, eh, nog eens, eh, dat waren nog eens tijden. Eh, de, de akoestische versie van het nummer... oh, oh, oh, van... van Verders, inderdaad. Die. Goed, ja, ik moest, moest even nadenken. Goh, het staat hier Mixdown. Ja, dan moet ik even gaan, gaan zoeken ook alweer van... <laughs> de, titel is de Mixdown. Ja, Marcus, de, ja, pak die microfoon maar even. dat, was, eh, dat, was nog, dat waren nog eens tijden. Ja, nou ja, dit waren ook alweer tijden. <laughs> dit was even improviseren. Want, Jij eh, roept, eh, we nou, hebben nou, vandaag alleen maar studiogasten. Ja, we hebben alleen maar gezellig. Gezellig. Ja, ah, hij, neemt toch, hij een gitaar Hij neemt toch... Eh, dat zijn leuke dingen. Eh, maar het, eh, het goede nieuws is dat ze dus binnenkort weer te zien zijn. Morgen dus in Volta in Amsterdam. En dan op zondagmiddag in Concerto. Daar zullen ze dan ook nog te horen zijn. En dan zeggen wij weer... Tot, volgende week. En volgende week uh, zit hier Stilweef aan tafel. Dus dat weet je dan ook alweer. en ik sluit af met het, met, het album van de Culture in Memoriam.